Jelle Visser met het NOS-journaal. De man van 33, die vorige week is doodgeschoten in Amsterdam-Nieuw-West... is waarschijnlijk voor iemand anders aangezien. Volgens de politie reed het slachtoffer in een geleende auto... en is de man mogelijk aangezien voor de persoon die normaal in de auto rijdt. Het slachtoffer werd door meerdere kogels geraakt. Alles wijst op een liquidatie, zegt de politie. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. De politie toonde gisteravond in het tv-programma Opsporing Verzocht... beelden van diverse auto's die op de bewuste avond... kort na het incident wegreden van de plaats delict. De huidige coronamaatregelen zullen tot in december van kracht blijven. Dat heeft minister De Jonge gisteravond gezegd tijdens een kort persmoment. De verspreiding van het virus laat zien dat de gedeeltelijke lockdown veel langer van kracht moet blijven, zei De Jonge. Voor extra maatregelen is het nog te vroeg. Onderzoek van het RIVM zou uitwijzen dat nu aanvullende maatregelen nemen geen effect zou hebben. In Vlaanderen worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. De cultuurhuizen gaan dicht. Alle evenementen worden geschrapt. Ook zwembaden en fitnesscentra moeten sluiten. Er is geen einddatum voor de nieuwe regels die vrijdag ingaan... maar over drie weken wordt de situatie geëvalueerd. De leider van een sekssecte in de Amerikaanse stad New York... is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 120 jaar. De man, Keith Rainier, is onder andere schuldig bevonden... aan het uithongeren en brandmerken van vrouwelijke aanhangers... en het gebruiken van jonge vrouwen als seksslaaf... vrouwenhandel en het bezit van kinderporno. De man was oprichter van de cultsecte Nexium. Een van zijn slachtoffers was een meisje van 15 waarmee hij seks had en van wie hij pornofoto's maakte. Een andere tiener werd twee jaar lang opgesloten. De rechter noemde de man meedogenloos. Het weer, veel wind en zo nu en dan regen. Het is een graad of 9. Woensdag overdag soms wat zon, maar ook buien. De meeste aan de kust, mogelijk ook met hagel of onweer.